4 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Minister Wiebes gaat een symbolisch bedrag van 149 euro overmaken aan Veilig Verkeer Nederland. Dat is naar aanleiding van de ophef die is ontstaan omdat hij niet altijd een gordel omdoet in de auto. 149 euro is de boete die daarop staat. Volgens Wiebes heeft hij aan zijn collega van Nieuwenhuizen moeten beloven dat hij zich voortaan aan de verkeersregels houdt. Ze onderstreepte dat verkeersveiligheid niet iets is om lacherig over te doen. Gisteren zei Wiebes in Jinek dat hij zijn gordel vaak niet om heeft in de auto en dat het leidde tot boze reacties van mensen die zich afvroegen of de minister soms boven de wet staat. De politie in Amsterdam heeft onder een lading levende vissen vloeibare cocaïne gevonden. De dieren werden vanaf Schiphol in bestelbusjes vervoerd in plastic zakken met een dubbele bodem. Daar zat de cocaïne in. De politie vertrouwde het transport niet en stuitte bij doorzoeking op de drugs. Bij huiszoeking in Alkmaar, Beverwijk en Diemen werden daarna onder andere verdovende middelen en middelen om drugs te versnijden aangetroffen. De Hoge Raad heeft besloten dat alle rookruimtes in de Nederlandse horeca per direct dicht moeten. Sinds 1 juli 2008 geldt in Nederland al een rookverbod in de horeca. Maar er werd een uitzondering gemaakt voor speciaal aangewezen rookruimtes. Het is niet duidelijk of dat rookverbod ook meteen gehandhaafd wordt. En voor het eerst doet de Nederlander bij de wereldkampioenschappen atletiek mee op de 400 meter horde. Althans een Nederlandse man. In Doha start Nick Smit vandaag op dat onderdeel. De 22-jarige WK-debutant pakte dit jaar al zilver op de EK onder 23. Het weer. Er trekken buien over in kustgebieden. In het binnenland afwisselend wolken en wat zon. Het wordt 17 tot 19 graden.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 Zo is het al erg druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. Daar moet je rekening houden met ruim 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 bij knooppunt Koenplein.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 www.zfmzandvoort.nl I'm coming home you so wanna be too much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna keep you waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't a to. lose my mind when it comes to you. I take time with the ones I choose, and I don't wanna smile if it ain't from you. Yeah, I know we be so complicated. Loving you sometimes drive me crazy, cause I can't have what I want, and neither can you.